uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer Nederlanders drinken geen alcohol of hooguit één glas per dag. Vrouwen en ouderen laten alcohol het vaakst staan... en ze voldoen daarmee aan de richtlijn van de Gezondheidsraad. In 2014 zei 37 van de volwassenen zich te beperken... tot hooguit één glas alcohol per dag. Vorig jaar was dat 41 meldt het CBS. Met de nieuwe wet wil minister De Jonge een eind maken aan zwijgcontracten in de zorg. Daarmee moet het voor zorginstellingen onmogelijk worden... om patiënten of nabestaanden te dwingen hun mond te houden over fouten in de zorg. Dat soort zwijgcontracten komt naar schatting tientallen keren per jaar voor. Vorig jaar is het aantal gestolen elektrische fietsen fors toegenomen. Volgens het AD gaat het om een stijging van bijna 40 procent omdat e-bikes rond de 2000 euro kosten... zijn ze volgens de krant gewild bij groepen Oost-Europese criminelen. De ANWB zegt miljoenen kwijt te zijn aan verzekeringsgeld. Joe Biden stevend in de voorverkiezingen voor de democratische presidentskandidaat in de Verenigde Staten af op een overwinning in Michigan, Mississippi en Missouri. Het is vandaag Big Tuesday in de VS met voorverkiezingen in zes staten. Biden lijkt weer een belangrijke slag toe te brengen aan zijn rivaal Bernie Sanders. Van North Dakota, Idaho en Washington is nog geen uitslag bekend. Koninklijke Horeca Nederland maakt zich zorgen over de impact van het coronavirus. De Belangenclub ziet het aantal annuleringen landelijk toenemen... en de bezettingsgraad van hotels dalen. Dat gebeurt vooral in Amsterdam, Rotterdam en in Noord-Brabant. Het aantal hotelboekingen hangt samen met beurzen en evenementen. Die worden nu steeds vaker verzet of afgezegd. Het weer in het zuiden blijft het zeker de eerste helft van de dag nog bewolkt en regenachtig. In het noorden en midden is het droog, staat minder wind. Het wordt weer erg zacht, 11 tot 13 graden. De komende dagen steeds iets droger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Eén file en wel op de N207 richting Hillegom. Er staat bij Leimuiden 3 kilometer. En tussen Haarlem en Leiden en tussen Hoofddorp en Leiden rijden minder treinen.